van Nirvana en Rainbow Chaser. Ja, op een dag als vandaag, op moederdag. <laughs> Goedemorgen, ben al een beetje uitgeslapen? Het was een beetje laat, gisteravond vanwege het Eurovisie Songfestival. Gaan we niet te veel over zeggen, want tenslotte waren we veel te vroeg uitgeschakeld door al die veel te partijdige juryleden. Dus daar gaan we vandaag niet te veel over zeggen. We gaan natuurlijk wel eh, je het een of ander vertellen over ja, Moederdag natuurlijk. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Laten we hopen dat je als moeder vandaag een beetje in het zonnetje wordt gezet. Aan het werk kan niet liggen, want het wordt een redelijke dag, hoorde je zojuist al. Gaat of 19 of 20, 21 zal het wel weer worden in Westdorpen. Goedemorgen. zelf kinderen en uh, eh, zong daar ook over. Maar eh, dit gaat over iets anders. Four letter word. De liefde natuurlijk. Op deze moederdag. Ja, en voor toepasselijk. Een hele mooie van Maywood. Mother, how are you today? Straks over een kwartiertje gaan we het hebben over eh, de Nutri-score. Weet je wat dat is? Nog niet? Nou ja, je ziet het al op verpakkingen in de supermarkt, maar het is nu definitief. Het gaat er komen en de voedselwaakhond ehm, Foodwatch is daar heel blij mee. En waarom dan wel? Dat hoor je over dus een kwartiertje hier bij GoFam. even de oren verwennen of niet op deze moederdagmorgen bij GoFam. Papiek en Summer in Rio. De afgelopen dagen zag er niet zo erg zonnig en uh, zomers uit. Maar het gaat wel komen hoor. Ik voel het aan mijn water. Al het water wat de afgelopen week is gevallen natuurlijk. Ja, dat dan weer wel. Mooie muziek dus, zoals ik al zei. En eh, de vaste luisteraar van eh, de zondagmorgen van GoFM weten het. Ik ben een beetje fan van van ik uit België. En ze hadden vandaag weer in de show een mooie bijdrage het luisterde naar de naam Mad About You. Over eh, acht minuten gaan we praten over de Nutri-score. Daar is de voedselwaakhond eh, Foodwatch heel erg blij mee. Hoe het zit, dat hoor je straks dus.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 My Friend the Wind uit 1973. Ook verkrijgbaar in een Duitse uitvoering, zag ik. En natuurlijk dubbel hun enige hit. Maar wat een prachtige. The Captain of Your Heart. Daar word je dus helemaal zin van. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show natuurlijk. Want we praten hierbij wat er gebeurt in de wereld. Dus ook in Nederland. Eh, hier is mijn collega Herman de Bruin. Wij gaan praten over Nutri-Score en wat dat is, dat ga ik vragen aan Frank Lindner. Want hij is eh, campagneleider van Foodwatch en in de uitzending. Frank, welkom. Hallo, dankjewel. Nou, dat heeft lang geduurd, he, die Nutri-score. Ja, zeer zeker. Ja, in, eh, in Nederland wel. Het is uh, het officiële voedselkeuze-logo voor, voor Nederland. Ja. ja, heel officieel ook in, binnen de politiek helemaal geaccepteerd, hè? Het is zover. Ja, je hebt een lange adem nodig, ook als Foodwatch, want jullie hebben daar stevig voor gelobbyd, neem ik aan. Maar wel officieel gebak met die vijf kleuren. Ja, zeer zeker. Ja, ja? En dan inderdaad in het, in het kader van gebak eh, ja, is het waarschijnlijk wel een, eh, een wat lagere score. Maar goed, eh, dat, dat, moet een keer kunnen. Ja. Oké, ja, ook dat ook nog weer, ja, natuurlijk. Maar even naar die Nutri-score toe. Wat is het nou precies? Ja, het is, het is dus een voedselkeuzelogo, uh, bestaande uit vijf letters. dat zijn A, B, C, D en E. Mhm. En ook nog eens in een kleurschakering van groen naar rood. Dus je hebt een groene A, een lichtgroene eh, B, een gele C, een oranje D en een eh, donkerrode E. Ja, ja. Eh, die gekleurde letters staan eigenlijk voor de samenstelling van de uh, macronutriënten, hè, dus de hoofdvoedingsmiddelen, ehm, in, een, eh, in een voedselproduct. Dus dan moet je inderdaad denken aan hè, de verhoudingen tussen vet en suiker, zout. Dat zijn zeg maar negatieve aspecten in een voedingsmiddel. En je hebt ook positieve aspecten aan een voedingsmiddel. En dat zijn vezels, eiwitten, en noten en zaden en het groentegehalte. en, zo, en voedingsmiddelen kunnen dus zeg maar maar eh, op basis van een afweging, hè, dus eigenlijk een soort van een, een weegschaal die eh, uitslaat, eh, een, een score krijgen. De Nutri-score die komt van origine uit Frankrijk. Nou, daar is het al vele jaren uh, bewijs dat uh, voedselkeuzelogo zich. En de Franse Consumentenbond, dat heet de Queue Choisir daar, eh, in Frankrijk, die hebben onlangs een onderzoek uitgebracht eh, waaruit heel duidelijk is geconstateerd dat fabrikanten daadwerkelijk de recepturen van hun eh, voedsel, voedingsmiddelen verbeteren die willen natuurlijk allemaal wel heel graag een, een goede Nutri-score krijgen of een betere Nutri-score krijgen. Mhm. Dus eh, ja, het, het, het, logo doet zijn werk. Ja. Hoe kan je nou zien, je hebt die vijf kleuren, eh, maar die letter geeft dus aan eh, wat de goede kleur is. Want als ik denk, ja, ik heb een, een, artikel daar liggen, daar staan vijf kleuren op, dan zie je ook dat er een A op staat bijvoorbeeld, of een C, D. Eh, het is inderdaad eh, per product. Hè? Dus je, eh, je kunt het beste voorstellen. En, en, daarom zijn we ook echt voor verplichte invoering... dat alle voedingsmiddelen die Nutri-score gaan krijgen. Mhm. En vervolgens moet je als consument moet je de Nutri-score per productgroep gaan gebruiken. Dus stel, je staat in de supermarkt voor het schap met zeg ingeblikte soepen. En al die soepen zouden de, de Nutri-score hebben. Dan zul je zien dat de ene soep heeft een B, een andere soep heeft een D... en weer een andere soep heeft en C. Eh, en dan kun je dus inderdaad op dat moment, als je dus eigenlijk, hey, je hebt zin in uh, zeg eh, tomatensoep, dan kun je van alle tomatensoepen kiezen voor degene met de beste ja. voedsel, nutriënten samenstelling. dus dan, kies je voor die B. Ja, de groenste kleur. De groenste kleur, exact, ja. Mooi dat dat in ieder geval komt. Jullie zijn er nog niet klaar mee, want je zei al 2024 zou het verplicht moeten worden, maar dat is nog niet helemaal het geval. Het is nog steeds vrijblijvend. Ja, zeer zeker. Ja, ja dus er is nog heel werk voor eh, jullie. Ja, uiteraard. Wij, wij, blijven bezig. Ja. Als mensen daar meer over willen weten of weten hoe het precies in zijn werk gaat, jullie hebben op de website van alles staan, neem ik aan, daarover. Ja, zeer zeker. Oh, dat kunnen mensen allemaal raadplegen via www.foodwatch.nl. En als ze even mhm. op de website zoeken naar uh, Nutri-score, ja, daar, daar, vinden ze heel veel informatie, artikelen, eh, een, uh, een factsheet die is te downloaden met al mijn informatie. ja er zijn al producten die toch wel die vijf. Eh, ik zie wel eens van die, eh, van die vijf kleurtjes eh, op de producten staan. Dus het is er al wel. Ja, klopt, zeker. Nee, Nutri-score is al eh, eigenlijk, een, ik denk een vijftal jaar, eh, sluit het zeg maar in onze boodschappenmandje. Mhm. En dat komt vooral hè, eh, omdat het dus van origine uit Frankrijk komt. En Franse voedselproducenten, die gebruikten dat logo natuurlijk al heel lang. Dus de, de, yoghurtjes van, van, van zo'n grote Franse zuivelmaker, mhm. ja, die staan hier in de supermarkt ook al met het Nutri-score. Maar nu wordt het in Nederland ook officieel. Ja. De Nutri-score, het komt er allemaal aan. Frank Linter van de Foodwatch sprak erover. Hij is campagneleider en heeft er nog heel veel werk aan, denk ik. Frank, bedankt voor, je, voor alles eh, om inkijkje te krijgen in de Nutri-score.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 If tomorrow never comes, I wish you know how much I loved her. Did I try in every way to show her every day? my time on earth went through. She might space this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? If tomorrow never comes. To tell that someone that you love just what you're thinking of tomorrow never come Do you see me when you close your eyes? Do you hear me when the noise dies out? Do you feel me when the silence hits all the walls bare? world around you? Do you fear me when the lights are out? Do you hate me when you're still in doubt and lost in all those words unsaid? I will not break you. Everything I say and do can touch you. Everything I am and feel can reach you. A daydream from a time. darkest hour. Do you hear me when the song is out and lost in all those moods unarmed? This won't werd wereldberoemd met het eh, zingen van de Phantom of the Opera in, eh, met het programma ook weer de beste zangers van Nederland. Floor Jansen van Nightwish, een eh, ja, stevige rockband. Dat kun je ook wel een beetje horen in dit nummer aan het einde. Je hoorde haar met Daydream hier in de show. En verder Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Dat allemaal op deze ja, toch wel aardige zondagmorgen bij Go. Fijn dat je erbij bent als je net bij de show komt. We gaan hier tot een uur of twaalf door met lekkere muziek speciaal voor jou en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf bij me, blijf bij Go. En eh, dan maken we er gewoon een mooie, leuke, gezellige moederdag van. Met een klassiek lied over moeders. Och, mijn hemel. Ja, hier gaan waarschijnlijk eh, de vingers weer in de oren in de show. Maar ik vind hem geweldig. Echt iets voor moeders. Deze antieke van Heintje Simons. jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière, comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs lekker ontspannen toch? Hè? Joe en Letterjean. En ach, het moederdaglied of all times. <laughs> Jawel, geweldig. Eindje Simons. Vooral die articulatie in dat lied. Geweldig, toch fantastisch. En mama natuurlijk op deze moederdag oh, de eerste uur schiet al aardig op. We gaan al richting 11 uur. We hebben nog wel prachtige muziek voor je. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Want die hebben natuurlijk ook gewoon deze week weer de straat opgestuurd. Ondanks de regen die deze week is gevallen.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 Meer Mrs. Jones aan het einde van het eerste uur van Nu Show. Ik ga even pauzeren minuutje of zeven, acht. En daarna ben ik bij je terug bij het tweede gedeelte van de show. Dan gaan we weer gezellig wat meer uptempo muziek draaien. Dus blijf bij me, dan wordt het gewoon weer gezellig. Dus, tot sluiten van dit uur Duffy en Warwick Avenue. Wat mij betreft tot over een paar minuten. the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line when I get. you do.